uur. moet met het NWS Journaal. Rond deze de gemeente Zeewolde een persconferentie over de zoektocht naar Anne Faber. De hele dag is er gezocht in een natuurgebied bij Zeewolde. Eerder vanmiddag is ook de GGD aangekomen op die plek. Of het lichaam van Anne is gevonden, heeft de politie nog niet gezegd. Maar P., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning van de 25-jarige Utrechtse, blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. De teruggekeerde Syriëganger Laura H. hoeft van het Openbaar Ministerie niet terug de cel in. Het OM eist 11 maanden gevangenisstraf, maar die periode heeft ze al vastgezeten. Daarnaast is er nog een voorwaardelijke celstraf van 24 maanden geëist. Volgens het OM heeft Laura H. zich aangesloten bij IS... en is ze medeplichtig aan misdaden die de terreurorganisatie heeft gepleegd. De Tweede Kamer heeft VVD-leider Rutte officieel aangewezen als formateur. Dat betekent dat Rutte nu kan werken aan de vorming van een kabinet... bestaande uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Rutte zei in de Kamer dat hij verwacht dat zijn kabinet... waarschijnlijk op 26 oktober op het bordes van Paleis Noordeinde staat. Als dat gebeurt, heeft de formatie 225 dagen geduurd... en dat is een naoorlogsrecord. Koning Willem-Alexander denkt dat Nederland Arjen Robben echt gaat missen... nu hij is gestopt bij Oranje. Willem-Alexander bedankte Robben in een gesprek met de Nederlandse pers... tijdens het staatsbezoek in Portugal. De koning noemt het treurig dat Nederland niet naar het WK gaat. Willem-Alexander kijkt tevreden terug op het staatsbezoek... dat vanmiddag is afgesloten met een bijeenkomst met de Nederlandse gemeenschap in Portugal. hij zei dat hij de ontvangst door de Portugezen ontzettend gastvrij vond. Het weer nog vanavond en vannacht is het tamelijk bewolkt. Wel vrijwel overal droog. Morgen ook bijna overal droog. Wel zijn er opnieuw veel wolken. Nu en dan komt de zon tevoorschijn. En het wordt morgenmiddag zo'n 19 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De files met een kwartier of meer vertraging staan in de Randstad op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen afrit Bunschoten en Voorthuizen een half uur vertraging door een ongeluk op de andere rijbaan. A7 Horen richting Zaandam tussen afrit Weide-Wormer en knooppunt Zaandam een half uur. En daarop aansluitend op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en knooppunt Koenplein 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk op de ring van Amsterdam. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Harmelen 20 minuten. A20 bij Rotterdam richting Gouda.